en een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Onderhandelingen over de zorgcrisis tot een akkoord leiden lijkt toe te nemen. Na verluid zijn de partijen elkaar heel dicht genaderd. De top van de coalitie, die de hele dag heeft overlegd... praat nu ook met de leiders van de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Eerder was al duidelijk dat de regeringspartijen VVD en PvdA... het in grote lijnen eens zijn over een aanpassing van de zorgwet. De hoofdpunten van de oorspronkelijke wet zouden overeind blijven, maar aan bepaalde wensen van de PvdA zou tegemoet worden gekomen in een bijlage. Banken mogen van de autoriteit Consument en Markt onderling bepalen in welk dorp ze geldautomaten plaatsen. Dat moet leiden tot een betere spreiding van automaten op het platteland. De ACM gaat akkoord met een proef van vijf jaar in Zeeuws-Vlaanderen... waarin banken afspreken waar een automaat van welke bank komt. op die manier moeten plattelandsbewoners altijd binnen een straal van vijf kilometer contant geld kunnen halen. 3FM-dj's Gerard Ekdom, Domien Verschuren en Koen Zwijnenberg zijn zojuist door minister Ploemen opgesloten in het Glazen Huis in Haarlem. Dat betekent dat de 11e editie van Serious Request is begonnen. Het Glazen Huis staat tot en met woensdag op de Grote Markt in Haarlem. De DJ's maken tot die tijd de hele dag live radio en televisie en draaien verzoeknummers tegen betaling. Ook kunnen mensen benefietacties opzetten en worden spullen geveild. Het geld gaat dit jaar naar meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld in oorlogs- en conflictgebieden. In de achtste finales van de KNVB-beker heeft Excelsior met 6-0 gewonnen van NAC. En om kwart voor negen is in Amsterdam de wedstrijd Ajax-Vitesse begonnen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen regent het eerst een tijdje. Later op de dag breekt dan vanuit het noordwesten de zon door. Waait een vrij krachtige en aan zee harde zuidwestenwind. Morgenmiddag draaiend naar west. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Alternative FM. inderdaad, dat was hem. En eh, dit was ook eh, onze vriend eh, X, oftewel Marnix Dorenstein die erachter zit met Sens. het wordt al breed gedragen, onder andere door Jet Rebel. Ja, daar heeft hij ooit nog mee gewerkt. Met, ehm, het, was een, een, een samenwerkingsverband wat Marnix onder andere had met Willem Wils en met Jet Rebel zelf. Dat is alweer een tijdje terug. En die band Ah, dat heet... En dan moet ik weer eens even weer goed gaan zoeken. Het is iets met een M. En dan, uh, dan ben je het eh, gewoon weer... Oh, metromotaal. Ja, zie je. Kijk, dat, dat, dat, dat is het. Eh, inmiddels dus zijn die drie heren dus nu opgesloten in dat, in dat hok op de Grote Markt. Dus wat dat gaat, is het nu echt uh, serious business eh, daar op de grote markt. Eh, voor al die mensen die, die daar naartoe willen gaan. Er zijn tal van activiteiten. Onder andere in het patronaat. Daar zit bijvoorbeeld Giel Bellen die daar dus het nodige ehm, ja, organiseert. Ook zijn er allerlei mensen en bands uit de buurt. En een van die bands uit de buurt is, is dat is Soothe The Night. Die gaat, eh, die gaat, daar, een, eh, die gaat daar zeker een aantal optredens eh, doen. En zo klinkt het zoals we dat kennen bij 3FM. Want ze wordt een aantal kansen toegedicht voor 2015. En dit, dit nummer dat heeft iets weg van Kate Bush of Fleetwood Mac. Het is maar hoe je het bekijken wil. Het heet Top of Mind. dat was een Sue Night. Eh, voor 2015 eh, wordt zij het eh, geluid genoemd door Annemieke Schollaert. Ik kijk even naar achteren en ik ga eens even kijken of, of het al zover kan dat de heren alweer plaats willen nemen. Achter zowel de microfoon als de andere microfoon waar Sven ook nog op een stoel kan zitten. Dus we hadden dus net twee nummers van ze gehoord. Nu komen er weer een blokje van twee. Dus ga ik even eh, weer eh, stiekem al de schuif eh, van het muziekkanaal alweer een beetje openzetten. En ga ik een van de twee heren vragen... welke twee nummers laten jullie horen, heren? Hold the Horses. Hold the Horses? Hold the Horses. Yes. De eerste single ooit. De eerste echte single die jullie ooit hebben uitgebracht. Die we ooit hebben uitgebracht. Ja. Ook het eerste nummer wat we met Ken hebben opgenomen. Oh, dat is... Waar we het net over hadden. Dat is een heel, heel speciaal natuurlijk eh, om, dat, eh, om dat te mogen doen. En het werd ook een titelsong van uh, een Paul Verhoeven film. Oh! Maar dat is een heel lang verhaal. Dat is een heel lang verhaal. Nou, dat gaan we, dat, dan hebben we hier een vullende voorstelling, denk ik. en ik heb net gehoord dat, dat er hackers bezig zijn... die bij Sony Pictures wat, wat dingen aan het stelen zijn. Uh, eh, daar kun je er een film over eh, maken. Maar eh, de hackers tegenwoordig zijn zo handig. Dat doen we maar niet, lijkt mij. en het tweede nummer. Gehackt volgens mij. Ja, maar het tweede nummer is. <laughs> Ja, om even een nog even over na, mag dat? <laughs> tuurlijk, oké. nou, dat, eh, dat eh, gaat eh, gedurende dit nummer Hold the Horses wel... Uh, er komt er zo'n zo'n zo'n pop-up ergens boven even van jullie... en dan wordt er nagedacht van wat gaan we nu spelen op een gegeven moment. Goed, al die flauwe onzin, hier zijn ze nog een keer. Reveler met Hold the Horses. It should have are actors in a play. Nothing's real on this theater stage. I've got my lies, but you've got your truthful lies. Every move we make, and as well. cardboard scenery that surrounds us. Figures on an artificial Christmas tree. Figures of love we Ja, ik denk, nou, ik ga er even tussendoor nog even een aankondiging. Maar het ging in één keer boef eh, gewoon door. ik denk, nou, maar we moeten even houden dan. <laughs> dus dat geeft niet. Eh, dat waren ze even in een blokje van twee. Eh, nog even, even weer even rusten, mannen. En dan het laatste blokje van twee, dat doen we over een minuut of tien. Dus dan hebben ze nog eventjes de tijd om eventjes tot zichzelf te komen. Uh, krijg ook eh, hele leuke reacties al eh, binnen via het FB-kanaal weer van, van de mannen op, op hun eigen pagina. zie je een foto staan waarin, ja dat is heel mooi getrukt eerlijk gezegd. Dat is die foto van, van Ramon. En dan lijkt het net alsof Sven in de microfoon zit te praten, maar die microfoon is zo groot. Maar dat is een beetje ge gefrikt eerlijk gezegd. Want het was de microfoon van, van links genomen en is een beetje, een beetje getrukt, eh, mannen. Want eh, ja, de, microfoon, uh, die kunnen, gaan we toch gewoon even door. in, dat in dat geval, microfoons staan open. Dus. maar er zijn al mensen die al, al wat, wat foto's met een duim hebben beantwoord alweer. Oh. Ja. Dus in die zin is het alleen, maar, alleen maar goed. Goed, ja, gek. Ja. Hoe vinden jullie het zelf? Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Leuk om te doen, ja. Ehm, even over, eh, want eh, ja, we hebben nou net even eh, weer twee nummers van jullie gehoord. Ehm, Cold Engine Start is al een tijdje alweer uit. Ja, dat klopt, ja. Ehm, hoe, is die album, hoe is dat album eigenlijk ontvangen gewoon in, in de landen? Nou, eigenlijk heel goed. we hadden ook een plugger op dat moment... die mhm. met het album ja, langs alle radiostations ging... Eh, televisie en vooral ook eh, tijdschriften, de kranten. Dus de, de perspromotie noemden we dat ja, dan. En toen, ehm, ja, toen zijn er heel veel eh, recensies losgekomen. ook mede door onszelf. Omdat we zelf uiteindelijk ook nog heel veel mensen benaderd hebben... die, die naar het album geluisterd hebben. Mhm. En daar zijn, ja, we hadden daar een flyertje van meegenomen. Daar zijn eigenlijk heel veel vijf sterren recensies van gekomen. Ja, daar gaat een, eh, een eh, knuffel uh, eh, vliegt oh. eraf. <laughs> is ja, goed, maar goed. vijf, vijf sterren recensies. Ja, want ik zie hier staan bijvoorbeeld in de band van... Written in Music heeft, heeft vier sterren. Gitarist, bassist, de krenten uit de pap. Dat is een, is een bekende. Ja. Die hebben ook al behoorlijk ja, behoorlijk wat, wat verteld over, over, dit, over dit album. Ja, dan... Eh, we hadden laatst ineens ook een... Eh, uit het niets kwam ineens na maanden een recensie uit Dublin. Oh. Van, van een eh, blad dat heet... in de, iets van Independent en... Nog iets. Iets. Ja. I, &U magazine. Ja. Iets, nou ja, goed. Voor, over nieuwe muziek. En een, echt een pagina groot stuk. En dat was ook een 8 uit 10. Dus dat, ah, ah. was ook verrassend. Ja, want... Heel leuk. Hoe is dat te verklaren? Want, want het is indie Rock Noir. Zo, ja, dat moet altijd weer een beetje een naam hebben. Maar dat zo staat het op, eh, op Facebook. Maar daar zijn wij Nederlanders altijd goed in. Dan moet er altijd weer een plakkertje op meteen van. En een hokje. Eerlijk gezegd eh, denk ik, ja, vind ik eigenlijk helemaal niet dat je in hokjes moet, eh, moet denken. Maar, Is ook, vinden we zelf ook heel moeilijk hoor. Maar de eerste popronde kick die we deden, mhm. zagen we ja, een soort van verhaaltje door de popronde geschreven in het boekje staan. En die noemde ons Indie Rock Noir. En toen dachten we, hé, hey, eigenlijk wel wel gaaf. Toch altijd een beetje zo'n zo'n donkere klank aan de muziek zitten. Die zit er ook in. Ja, dus Dat, dat vonden we wel passend. Maar het is ook weer niet dat je denkt van eh, deprimerend. Maar het, het, het zit op een, eh, in een mooi gebied. En we dachten, nou, we gaan het gewoon zo noemen. Ja, ja, ja je vroeg net eigenlijk ook van hoe is het ontvangen. Nou, de recensies zijn heel goed geweest. Mhm. En, eh, we zijn op de radio geweest. gelukkig ook ja, de stations die, die een groot bereik hebben. Maar toch is het zo dat, eh, dat we zelf ook wel soms denken van... God, Doen jullie er nog iets mee? Nou, hoe wordt het album... Bijvoorbeeld in Engeland hebben we ook wel wat contacten. Maar daar luisteren mensen toch naar hele andere muziek dan hier. En mm. dat, soms denk ik wel eens, eh, we zijn misschien toch wel een klein beetje een vreemde eend in de bijt. Ja, eh, maar geloof je dan meer in het verspreiden van muziek? Ja, radio is een beetje, het is een oud medium. Hè? Ik bedoel, bij duiden slechts. Ja. In, dat, in dat opzicht. Eh, maar eh, is het nu zo dat de muziek wat meer eh, via de ja, livestreams of, of via streaming zoals Spotify en iTunes. dat, dat soort kanalen, dat je het daar moet, moet brengen. Is, nou Wordt dat, wordt dat Ramon, je... Ja? Ramon heeft op een gegeven moment op Soundcloud heel veel activiteit gedaan. Dus mhm. mensen benaderd, uitgenodigd. Op een gegeven moment kregen we dus eigenlijk vanuit heel de wereld. Mhm. Nieuw-Zeeland, Japan, Amerika, eh, maar ook heel veel Engeland, Ierland, Schotland. Nou ja, noem het allemaal maar op. Mhm. Maar dan krijg je dus van mensen eh, die ja, de Engelse taal spreken bijvoorbeeld... krijg je hele leuke reacties over, over teksten en zo. Mhm. En dat, dat vinden wij natuurlijk heel leuk. Ook, vooral ook de muziek natuurlijk. Maar eh, ja, en, en dat is wel, dat geeft een goed gevoel. Maar dat, dat, dat stukje erkenning, dat, dat hebben we in Nederland nog niet gehad of zo. Dat, dat, dat, gevoel heb ik. Ja, Nederland, eh, later. ja maar Nederland eh, is altijd eh, heel langzaam. Als, het is net een kwartje wat ergens in een, een of andere jukebox wordt gegooid... en dan ergens hoor je dan... en dan klik, en dan, dan valt het muntje pas. Mhm. Ja, hopelijk. Ja. <laughs> ja. we gaan het goed. door. En, en, we, gaan wat nieuwe, we zijn nieuwe nummers aan het schrijven. Er komt een EP uit in het nieuwe jaar. Ja. We hebben ehm, een boekingskantoor die ons al veel heeft eh, wegweten te zetten. Maar waar we nu ook ja, een totaal managementplan mee hebben. We hebben morgen een afspraak met een hele grote producer. Kijk, naam we nog niet gaan noemen nu. Moet je, hoef je niet te we doen. We gaan eerst kennis <laughs> maken. Ja, ja, ja. ja. Maar, ehm, dus er komt in 2015 eh, komt er ook eh, een EP aan met ook weer een, een, een iets nieuwer geluid dan, dan wat we nu hebben. Ja. Maar, maar Wordt dat wezenlijk anders? Eh, nee, ik denk het niet. Maar, maar wel weer, we zijn wel weer verder, eh, ja. hebben we het gevoel. Ja, dus en, ja. En, daarom eh, heeft er een producer is natuurlijk ook belangrijk die het proces natuurlijk een beetje bewaakt. Hè? Want en hebben jullie dat dan nodig? Een, echt een goede van. Uh, weet je? Denk het wel. ja? Ja. je, kan, je kan alles zelf opnemen. Maar in creativiteit heb je ook sturing nodig. Denk ik. Ja, en is een producer ook iemand die de creativiteit voert? Dus een soort van stoker eh, op, een, eh, op een stoomlocomotief. Als het is wel. Anders is het geen producer. Dan is het een engineer. Dan draait hij alleen aan de knopjes. daar, hebben we geen eh, behoefte aan. De engineer eh, kunnen jullie <laughs> Oké, oké, oké. Goed, ehm, dit, dit, was, het, eh, dit was eventjes gewoon het verhaal zoals we dat een beetje ook graag van hun willen horen. 2014, het is precies 100 jaar geleden dat, dat de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En eh, nu is er een eh, groep in Den Haag. Eh, zij brengen ook een stukje noir in hun, in hun muziek. Het is meer, meer, weer, meer de jazzkant op. een tijdje terug kwam ik ermee in aanraking. Ja, het is, het is, dat is eigenlijk dan toch weer totaal iets anders. Het heet Chablis. En de, dat nummer dat heet Poppies in Flanders Fields. En ja, luister zelf maar. Het is, het is een vrij bijzonder nummer geworden. Such a gay carpet, poppies by the million, such damask, such vermilion. But if you ask me, mate, the choice of color dat was hem. Penelope, Penelope, zo moet ik het eigenlijk zeggen en uitspreken. Eh, ze komen uit Amsterdam. En eh, dit uh, is alweer net uit. dit is de tweede single. de videoclip circuleert inmiddels al op, het, op YouTube. En dit, dit Running Around in Circles kun je terugvinden op het, op het kleine album van zeven nummers geloof ik eh, ja, zeven nummers. Eh, acht nummers zelfs. dat heet Bounce Back. Heet dat. We gaan weer eh, even naar de, naar de andere kant. naar het, naar het gedeelte waar de heren klaarstaan. Sven en Ramon van Reveler. Die staan... is het eigenlijk... Hoe, hoe, spreek ik het eigenlijk uit? Reveler. Oké, oké. ja, want, je deed het heel goed hoor. Oké, ja, want... Meestal ik... wordt er Reveler gezegd. Reve Reveler. het is Reveler. Reveler. Zie je, want ik leg, eh, leg er bij eh, Penelope leg ik de klemtoon verkeerd. Eh, en toen heb ik er de hele tijd pen, Penelope of zo. ik maakte er iets. iets. Penelope. Penelope, ja precies. Zoals jij het net zei, maar dat ik was zeg, dus... zo Penelope Cruise. Ik wel nou, het Penelope ja, nou, Penelope. ja, maar Vicky heeft gezegd dat, dat het de moeder was. de band is naar de moeder genoemd. Ah, okay. Dus die heet Penny nog. Nou, bij ons is, wij zijn vernoemd naar een paard. Een renpaard. en Die heet de Raveler. Aha. Dus zo, komt, eh, zo komen jullie aan, eh, aan de naam. Nou, dat is een hele leuke uitleg. Eh, welke twee nummers gaan we van jullie horen, heren? Ammo en Disarmer. Ammo en Disarmer. Oké. Eerst Ammo. your back straight. If you really want to live this way, just to leave not a stone unturned. You're like high and low, you ransack, you pull. Throw your stones, I'll catch them if I can. Before they hit the glass house which you live in. You shoot your shots and blame it on me. The damage you will do will be paid for by me and more. Do you like shooting your round? like a summer breeze. Easy and light we'll carry this water back to the sea. Now what do we aim for? And what do you need? Maybe time will do some good. I'll turn to stone, just, just like a rock I'll roll. You pick me up will shine. het laatste eh, van het blokje van twee. En het laatste nummer ook wat we vanavond horen. powerful to make it last longer. This armor should withstand the pain. Now you're on this emotional grid plane. This armor you have built up at each downfall, trouble, or bad luck. This armor, this armor. this summer that you wish for should protect you from all evil. This summer, all time metal suit. This summer won't do you no good. This summer. this summer. It's so heavy, maybe too heavy to be carried. This armor will never be strong enough. This summer should be stripped off. dus Ramon en eh, Sven van Reveller. Raveler, Raveler, Ja, inderdaad. <laughs> het, zit erop. We gaan zo direct nog even uh, de nababbel even met ze doen. Maar we hebben natuurlijk ook nog opnames van een tijdje terug. zoals Jack and the Weatherman. Dat gaat wel heel erg rappen. Ze zullen ook op het overloopplein op het nieuwe Groenmarkt daar zullen ze zien. Eh, de brakke uren, eh, daar eh, gaan ze het een en ander laten horen. En ik geloof dat ze ook in het patronaat wat gaan doen. Voor Serious Request 2014. En dit is Live It Up. Buy a car, drive really far. Don't stop driving until you are completely lost. Build a shed, invite your friends, have a great party, then watch it all burn in the end. Have a beer, dress up real nice, head to the city alone and see what you find. Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up? Live it up pull out the plus, baby, don't stop. No, we're going for the top. Now stop, or don't be afraid of other things that are not. No, just live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up. Won't you just live it up? Well, I guess it all started when I was really, really young. People asking young men, what would you like to become? There are no boundaries. You can be anything you want. That's right, anything you want. Well, well, I love to explore that I know for sure. So I told mom and dad I'd be a traveler. Little did I know that six years later I still be serving drinks so cold. Oh no, I need to get out of this flow. Need to let go. Should've left long ago. I should be remembering my dream as it was before. I should be doing all the things I really want. So shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up, live it up. Pull out the plus, baby, don't stop. No, we're going for the top and now stop. Or don't be afraid of other things that are not. No, just live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up, live it up. Won't you just live it up? Well, it's as if our own dreams have expiration dates. The fear starts to kick in after a certain age, it complicates. Imagine what we could create. Non participants of the freaking rat race. Well, we could be flying, we could be building beautiful things. But instead, people are dying and we pretend that we're trying. We should just uh, jump up and get out of our seats. Turn our life around 180 degrees. Have fun, it will knock you right off of your feet. Follow me, and you'll see that this life is a treat. Shouldn't we all just be loving each other and having fun with one another so we could be living it up? Live it up. Pull out the plug, baby, don't stop. No, we're going for the top. Now stop. Uh, don't be afraid of other things that are not. No, just live, live it up live it up, live it up. Live it up, live it up, live it up. Live it up when you eat eating, live it up when you sleep sleeping, live it up when you're chilling, live it up. Live it up when you're walking, live it up when you're talking, live it up when you're working, live it up. Live it up when you're running, live it up when you're smiling, live it up when you're dancing, live it up. Won't you just live it up a little, just live it up a lot of everybody, live it up, right on top, live it up live it up, live it up, live it up, live it up, and radio. we are asleep. will stay and some will go to light up their stores and their dat waren ze. Eh, twee, een blokje van twee. Uh, Live It Up eh, van uh, Jack en de Weatherman. Daarachter City Love van Andy. En zij komt 12 maart naar, naar de studio hier. En dan komt er nog veel meer. Want deze meneer schijnt op 9 april te komen. En dat is Sebastian Benjamin. En dat nummer dat heet Wagon Train. dials. So many cries. helemaal. Sebastian Benjamin, eh, die had eh, van de week, eh, meldde die wat... Had hij, had hij wat voor, voor ons. Er zit een, een, videoclip op, op YouTube. Dat nummer dat heet Wagon Train. Dat heb je inmiddels net kunnen horen. Nou, Ramon, het zit erop. Het zit erop. En waar Sven eventjes is gebleven, weet ik niet. Ja. Ah, daar komt hij aan. Dus, want, want ja, er staan, staan er nog eigenlijk, jongens, ook nog optredens nog gepland? Of, eh, Morgen spelen we in Haarlem bij Serious Request. Kijk. Ja. Ja, ook. Dus eh, de bijdrage is, uh, uur. Ja, bijdrage is vanavond al geleverd en morgen dus ook. Ja, en, en zaterdag spelen we in Den Bosch bij een ja, commercieel iets wat ik misschien niet mag noemen. Maakt niet uit. Starbucks ja, de koffie, eh, de koffieklanten. Eh, eh. Ja, ja, ja, ja, dat maakt niet uit. Het is, oh, kijk, het is, die, het is ja. aan een infuus daar. <laughs> ben jij zo'n nerd of niet? Nee, dat valt heel erg mee hoor. Ik heb uh, gewoon lange nacht gehad. of doen jullie aan vergelijkend ware onderzoek en hebben jullie dan op een gegeven moment besloten? Ja, ik, ben, ik ben wel ineens echt onder de indruk van de smaak van de Senseo koffie. Eh, die is toch iets, eh, toch iets anders, eh, heb, ik, heb ik stellig de indruk. Maar ja, het schijnt ook dat onze koffie enigszins wel te hachelen is ja, bij onze ik gasten. ik vind hem lekker. Dus nummertje drie. Ja, even nog over dat series request verhaal. Waar kunnen we jullie vinden in, in Haarlem? Op het Marsmanplein. Kijk, dat is bij uh, Noordend eh, Records voor de deur. Ja, precies. Ja, dat dacht ik al bij, eh, bij Onno, bij Onno voor de deur. Helemaal goed. Jongens, dank jullie wel voor, voor de komst. Oké, jullie ook bedankt. En nou ja, we wachten af tot het nieuwe materiaal, de EP, gaat komen in 2015. Ja. Dus, het is ook tevens ook het, de laatste uitzending van deze Alternative FM van dit jaar. Ja, van volgend jaar, dan zijn we er pas weer. En wel op 8 januari met, ja, wat wij zeggen, Marcus? Wat? Oh, oh, oh, sorry. Ik denk de laatste uitzending, dan blijf ik niet... Uh, nee, dan, moeten we, niet dan, moeten we dus eigenlijk zeggen, eh, gewoon, zeggen wij gewoon tot volgend, jaar. Week. niet tot volgende week. tot, volgend jaar dus. Dat moet je zo even oefenen, ja. Ja, ik, ik zeg gewoon tot, volgend, jaar. jaar. <laughs> Hier is Gabi Lieve en Hide and Seek. Dag. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.